uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Minder mensen voor het eerst in zeven jaar tijd gedaald. Afgelopen jaar waren het er 216.000. Een jaar eerder waren dat er nog 259.000. En vooral jongeren vonden sneller een baan. Maar ook bij 55-plussers was een stijging te zien. Het Koninklijk Concertgebouworkest heeft naast een Grammy Award gegrepen. In de categorie Beste Orkestrale Uitvoering won het Boston Symphony Orchestra. Op de gale avond in Los Angeles worden de komende uren Grammys uitgereikt in 84 categorieën. En vanwege het grote aantal prijzen wordt een deel uitgereikt voorafgaand aan de grote awardshow. Daaronder was ook de categorie waarin het Concertgebouworkest was genomineerd. In Roemenië zijn voor de dertiende dag op rij tienduizenden mensen de straat op gegaan om het vertrek te eisen van de regering... De demonstranten zijn woedend over een wetsvoorstel dat bestraffing van corruptie voor bedragen onder de 45.000 euro onmogelijk zou maken. De leider van de sociaal-democratische regeringspartij zou daar mogelijk zelf van profiteren, omdat hij terecht staat in een corruptieproces. Het kabinet heeft het wetsvoorstel inmiddels ingetrokken, maar het parlement moet daar nog mee akkoord gaan. Noord-Korea heeft bevestigd dat het afgelopen weekend een test met een raket heeft gedaan... waarop een kernkop kan worden bevestigd. Leider Kim Jong-un zou bij de lancering zijn geweest die Pyongyang succesvol noemt. Gisteren maakten Zuid-Korea en Amerika al bekend dat het Stalinistische land een middellange afstandsraket had afgeschoten. Het projectiel kwam in de Japanse zee terecht.